Mark Hokker met het NOS-journaal. Facebook weet niet of nog meer data van gebruikers hebben verzameld. Het heeft topman Mark Zuckerberg gezegd in de Amerikaanse Senaat. Zuckerberg werd gevraagd of er andere gevallen bekend zijn dan dat van Cambridge Analytica... of dat er apps zijn die data niet hebben verwijderd en dat wel hadden moeten doen. Zuckerberg antwoordde dat hij dat niet weet en dat hij er later op terug zal komen... De hoorzitting van de Senaat begon zoals verwacht met excuses van de Facebook-topman. Over het privacy-schandaal en het delen van data met Cambridge Analytica zei hij... het was mijn fout en het spijt mij. Op de beurs steeg het aandeel van Facebook na die openingswoorden met bijna 5 procent. De VN-veiligheidsraad heeft geen overeenstemming bereikt om te achterhalen of er chemische wapens zijn gebruikt in Syrië. Er is ook geen overeenstemming over welk team specialisten dat moet onderzoeken. De VS en zijn westerse bondgenoten konden het niet eens worden met Rusland. Dat land sprak eerst zijn veto uit over een Amerikaans voorstel om een verantwoordelijke aan te wijzen voor de luchtaanvallen op de Syrische stad Douma. Een Russisch tegenvoorstel, waarin de schuldvraag pas na een onderzoek van de VN aan de orde zou komen, haalde het ook niet. Langs de N33 bij Appingedam zijn dode wallabies en vogels gevonden. lijkt erop dat de dieren gedumpt zijn. Volgens RTV Noord gaat het om een groot aantal kadavers. De politie heeft geen idee waar de dieren vandaan komen... en hoopt dat mensen die er meer over weten de politie bellen. De brandweer in Appingedam heeft de vogels en de wallabies, dat zijn kleine kangeroes, weggehaald. De Oranje Vrouwen hebben een belangrijke stap gezet op weg naar het WK voetbal in Frankrijk. Oranje won met 2-0 bij Ierland, de voornaamste concurrent in kwalificatiegroep 3. Het weer, stevige buien met onweer, vooral in het zuidoosten, zuiden en midden van het land.